5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er is serieus uitzicht op een nieuw vaccin voor tuberculose. Onderzoekers presenteerden in Den Haag na twee jaar onderzoek... de resultaten van het nieuwe vaccin. 54 van de mensen die geïnfecteerd waren... maar nog geen ziekteverschijnselen hadden... bleken met het nieuwe middel beschermd tegen TBC. En dat is een stuk hoger dan bij het huidige vaccin... dat al 90 jaar oud is. Jaarlijks sterven wereldwijd ruim anderhalf miljoen mensen aan de longziekte... Het zal nog wel jaren duren voordat het nieuwe vaccin daadwerkelijk beschikbaar komt. De Europese Commissie heeft de begroting van Italië voor volgend jaar afgewezen. De regering in Rome heeft het verzoek gekregen een nieuwe begroting te maken. Italië heeft daarvoor drie weken de tijd. Het is de eerste keer dat de commissie de begroting van een lidstaat afwijst. De eerste ontwerpbegroting die de regering van premier Conte ingeleverde... wijkt te veel af van de Europese regels. Door extra uitgaven zou het financieringstekort oplopen tot 2,4 procent... terwijl Italië deze zomer beloofde dat het maximaal 1,6 procent zou zijn. De spoedeisende hulp van het MC Slotenvaart in Amsterdam is gesloten. Vanochtend werd duidelijk dat het MC Slotenvaart... net als de MC IJsselmeerziekenhuizen ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk... uitstel van betaling heeft aangevraagd. Bij de IJsselmeer ziekenhuizen sluiten voorlopig geen afdelingen. De ziekenhuizen zitten al een tijdje in geldnood. De trein die vorige week in Marokko ontspoorde reed veel te hard. De machinist reed 158 km per uur... in plaats van de 60 km die was toegestaan op het traject. Bij het ongeluk in de buurt van de Marokkaanse hoofdstad Rabat... kwamen zeven mensen om het leven. Meer dan 120 mensen raakten gewond. De machinist wordt aangeklaagd voor doodslag... en het onbedoeld toebrengen van letsel. Het weer vanavond en vannacht in het noorden en oosten wat regen. Morgen in het oostelijke helft van het land bewolkt met wat motregen. In het westen droog en wat zon. Wat minder wind en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files met de meeste vertraging die worden veroorzaakt door vrachtauto's met pech... Zo ook op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Muiden en Blarikum een kwartier vertraging. Er staat 8 kilometer file. Ook op de A4 file door een vrachtauto met pech van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Burgerveen 10 minuten vertraging en 8 kilometer file. Ook op de A4, maar dan van Amsterdam naar Den Haag... is de weg weer vrij na een ongeluk bij Hoogmade. Nog wel een kwartier vertraging daar, vanaf Hoofddorp 11 kilometer file... Op de A5 Hoofddorp Amsterdam 10 minuten vertraging... tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar...